Hij hamerde op een eerlijker economie voor de lage inkomensgroepen en de middenklasse. Hollande heeft in de peilingen een voorsprong op de centrumrechtse president Nicolas Sarkozy. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk is op 22 april. Een Frans visserschip heeft op de Indische Oceaan het cruiseschip Costa Allegra bereikt, dat daar sinds gisteren stuurloos ronddobbert. Het cruiseschip ligt op een paar honderd kilometer ten zuidwesten van de Seychelles. Door brand in de machinekamer zijn de verlichting en de airconditioning uitgevallen. De Fransen nemen ook de communicatie met de kustwacht over en ook de coördinatie van de hulpverlening. Het schip heeft 636 passagiers en 413 bemanningsleden aan boord. En ze maken het goed, zegt de Italiaanse rederij Costa Crociere. Die rederij is ook eigenaar van de gekapseisde Costa Concordia. De politie in Londen is bezig met het ontruimen van het plein bij St. Paul's Cathedral, waar tenten stonden van de Occupy-beweging. Het kamp was een protest tegen de kwalijke kanten van het kapitalisme. De gemeente had opdracht gegeven voor de ontruiming. De betogers hadden daartegen beroep aangetekend, maar het gerechtshof in Londen oordeelde vorige week dat het verwijderen van het kamp wettelijk gerechtvaardigd is. Toen de ontruiming bij St. Paul's vannacht begon, richtten sommige occupiers met pallets een barricade op, maar die werd door de politie gesloopt. Er zijn geen berichten over verzet of arrestaties. Dan het weer nog vannacht bewolkt, af en toe regen of botregen en kans op wat mist.